veel afwasshows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Poetekeloeris Afwasshow. Radio. de borden, de de karat. wie waai weg, jij was af. Luisteraars, welkom allemaal in de zondagse aflevering van de Show voor deze zondag 11 januari van het jaar 2015. En we begonnen zoals gebruikelijk met de treitenschijf voor deze week. En dat was een mooie opname van Journey Kaagman in, in haar Earth and Fire met Memories. Nou, wat gaan we allemaal doen in deze show? Eh, de gebruikelijke dingetjes eigenlijk. Eh, je, eh, weet je nog wel. En we hebben een beetje de krant we hebben een, uh, een tweeluik. Dat worden de twee plaatjes van Even Kijken van de Hollies. En we hebben verder muziek van Dave Berry, Elton John, The Hurt, Billy Swan... Lois Lane, Cliff Richard, Bots, De Siphons, Bobby Goldsboro en ook nog Tennessee. Daar gaan we zo meteen mee verder. En we hebben een oude top 40 van 11 januari 1975 van 40 jaar geleden dus. Eh, we gaan geen aandacht besteden, of in ieder geval heel weinig aan de gebeurtenissen die zijn gedaan in Parijs. Hoewel het ons eigenlijk ook wel een klein beetje raakt als zijn de vrije vertolkers van de vrije muziek. Of in ieder geval muziek die wij zelf willen draaien. En we willen niet opgelegd worden wat wij moeten draaien. Daar komt het een beetje op neer. Daar hebben we trouwens wel één plaatje voor, maar dat komt zo meteen wel aan de beurt. Genoeg gepraat, tijd voor de muziek. Hier, zijn, hier is Tennessee uit, dacht ik, 19... Nou, wat zal het geweest zijn? Ergens 73 of zo, of nog wat later. Ik heb geen idee, doet er ook niet zo gek veel toe. Hier is Donna, Tennessee. administratiekantoor Koldenhof BV. De specialist voor uw boekhouding tegen betaalbare prijzen. Bel nu 0180 51 52 13 voor een geheel vrijblijvende afspraak. Koldenhof BV, de enigste juiste keuze.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 Ja. <laughs> Ik zat even vol aandacht naar eh, mijn laptopje te kijken, want ik dacht dat eh, er iets fout ging met de opnameapparatuur op de laptop. Maar volgens mij doet hij het nog steeds. Je hoorde Bobby Goldsboro eh, met Summer the First Time. En daarvoor was het natuurlijk Tennessee met Donna. En je hoort het al een beetje aan het tuentje. Het is weer tijd geworden voor de krant. Wat opmerkelijke dingetjes die erin staan voor deze zondag 11 januari van het jaar 2015. Een 39-jarige vrouw uit Roemenië is zaterdagmiddag opgepakt in een bouwmarkt in Groningen met 27 tangen onder haar rok. De vrouw bleek deze in het toilet onder haar kleding te hebben verstopt. Toen ze de winkel probeerde te verlaten met een 44-jarige handlanger, hield personeel het duo staande. De twee worden ook verdacht van een andere diefstal deze week bij dezelfde winkel. Ook toen zijn tangen ontvreemd. Ja, er is zeker een tekort aan in Roemenië aan tangen. Het zou kunnen natuurlijk. Nou, we hebben veel zwangerschap in eh, deze aflevering van de krant. Catherine Kropas uit de Amerikaanse staat Massachusetts dus, wist niet dat ze zwanger was tot enkele uren voor haar bevalling. Woensdag beviel zij van een dochter van maar liefst 5 kilo. Kropas merkte vrijwel niets van de zwangerschap. Ze had wel wat gezwollen voeten, maar ze vermoedde dat dat kwam van het werken. Toen ze dinsdag last kreeg van maag- en rugpijn, liet ze zich door haar oma naar het ziekenhuis brengen. Nog geen uur later beviel ze van haar dochter Ellie, vernoemd naar haar oma. De 23-jarige vrouw en haar dochter maken het goed. Het is ongelooflijk eigenlijk. Nog meer bevallingsnieuws. Twee zusjes uit de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn een kwartier naar elkaar bevallen van een dochter, de 22-jarige Estefany en de 23-jarige Yeli Gonzalez en hun baby's maken het goed. De zusjes Gonzales spreken beide geen Engels. Ze komen uit de Dominicaanse Republiek. Toen Jelly naar het ziekenhuis ging, had ze haar zusje nodig om te helpen bij de communicatie. Niet veel later bevielen de vrouwen vlak na elkaar in hetzelfde ziekenhuis. De zusjes hopen dat hun dochters opgroeien alsof zij ook zusjes zijn, schrijft ABC Nieuws. Een 29-jarige man uit België moest vrijdagochtend op de A2 zijn auto inleveren omdat hij nog 74 Nederlandse verkeersboetes heeft openstaan voor een totaalbedrag van maar liefst 23.000 euro. Maar de succes controleerde de man omdat hij met 60 km per uur op de snelweg bij Roosteren reed. Dat is in Limburg. De automobilist verklaarde dat zijn snelheidsmeter defect was omdat hij de openstaande boetes niet kon betalen, werd zijn auto in beslag genomen. Hij krijgt de auto pas terug als de boetes zijn betaald. Een vrouw in Rijswijk is van haar vuile was beroofd, dat meldt de politie in vrijdag. De Rijswijkse liep op het Juliana-laantje met een boodschappenwagentje met haar in haar vuile was toen ze werd aangesproken door twee mannen en een vrouw. Ze bedreigden de vrouw en eiste geld. Een van de mannen probeerde met een mes de riem van de handtas door te snijden. Toen de vrouw om hulp riep, gingen ze er vandoor met het boodschappenwagentje met de vuile was. Misschien krijgt ze het wel schoon terug, je weet het maar nooit. Ambtenaren bij de Indiase overheid kunnen nauwelijks ontslagen worden, maar 24 jaar lang niet op werk verschijnen is zelfs in India reden voor ontslag. Blijkt nadat een ambtenaar zijn baan is kwijtgeraakt. De ingenieur bij de Centrale Publieke Werken had in 1990 voor het laatst gewerkt. Hij wilde verlof, maar dat werd niet toegekend. Desondanks bleef de man thuis, zo verklaarde de overheid donderdag. In 1992 werd de ambtenaar schuldig bevonden aan opzettelijke afwezigheid, maar het duurde nog 22 jaar voordat het ontslag geregeld was. Er moest zelfs een minister aan te pas komen. In India kunnen ambtenaren bijna alleen worden ontslagen vanwege crimineel gedrag. Nou, dat was de krant alweer. Ik vind het allemaal wel zo goed weer was wat onmerkelijk nieuws door alle andere nieuwsfeitjes. Dat doen ze maar bij een andere zender. Wij gaan hier lekker door met muziek. Hier zijn de chiffons en hier is zo fijn.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 We gaan vechten voor onze vrijheid. Power to all our friends, to the music that never ends, to the people we want to be. Baby, power to you and spends his life growing flowers and caring for the bees. Power to the bees. There's one old lady spent her days making wine. The wine tasted fine. Power to the vine. Power to the boys that played rock and roll. I made my life so. sun. Power to the boys who played rock and roll and made my life so sweet. And to the girls I knew before, those I've yet to meet. I've yet to bots. Met zeven dagen lang zullen we vechten, drinken en van alles doen wat gewoon in vrijheid kan. En daarna hoorde je Power to All Our Friends van Cliff Richard. Wel schuiven openzetten daarna toch? Ja, ik ben even een beetje verslag. Mag wel hè? Zo, even wat feitjes en ditjes en datjes eh, uit het verleden. Terwijl deze dagen eigenlijk ook wel verleden worden straks in de geschiedenis. 1963 was er een aardbeving op Sicilië met een sterkte van 7,4 op de schaal van Richter. En in 1942 verklaarde Japan de oorlog aan Nederland en valt Nederlands-Indië binnen. In 2013 trekken de inwoners van Tsjechië voor het eerst naar de stembus om zelf een president te kiezen. En in 2009 werd Sven Kramer op het, eh, eh, eerste op het EK Allround in Ereveen staat er een beetje typisch. Nou goed, we hebben het. Nou, we gaan even naar de mensen die geboren zijn vandaag. In 1755 was dat Alexander Hamilton. Hij was een Amerikaans politicus. Hij overleed in 1804. In 1815 Sir John Macdonald. Hij was de eerste minister-president van Canada en hij overleed in 1891. 1933, Adèle Bloemendaal, uiteraard een Nederlandse actrice en zangeres. werd geboren in 1933 vandaag. Een jaar later werd Sylvian Tak geboren, Belgisch ondernemer. Maar voornamelijk bekend van zijn radiostation, de zeezender Radio Mi Amigo. Hij overleed in 2006 onder tragische omstandigheden. Edwin Rutte is vandaag jarig. Eh, ome Willem, hè. hij is van 1943 en in 1947 werd geboren Carrie Gijssen. Zij was een Nederlands schaatser. Mart Smeets is vandaag jarig. Hij is natuurlijk een sportjournalist bij de NOS. Hij is eh, ook al uit 1947 en in 1951 werd Hans Weijers geboren. Hij, was een Nederlands, hij is een Nederlands politicus en topman. Ik dacht, ja, ik weet niet van Unilever of zo, dacht ik. Eh, en Jamelia is vandaag jarig. Zij werd geboren in 1981. Mensen die zijn vandaag overleden. Nou, een hele tijd geleden, in 705, was het Paul Johannes VI. In 1954 overleed Oscar Strauss. Hij was een Oostenrijks-Frans componist. En in 2002 overleed Gerrit Broks. Hij was 68 jaar. Hij was een Nederlands politicus. Ik dacht minister van Landbouw is hij ook nog geweest. En in 2010 overleed op 100-jarige leeftijd Miep Gies. Zij was de Nederlandse die in de Tweede Wereldoorlog onderdak verleende aan Anne Frank en haar familie. We gaan nog even naar de weerextremen van deze dag. In 1987 was het maar liefst min 13,3 graden. Maar in 1946 was het lekker in het zonnetje met 12,9 graden. En in 1982 viel er in Ukko 18 centimeter sneeuw. Nou, dat was, weet je nog wel, we gaan weer gewoon lekker door met muziek. Dit is Lois Lane en My Best Friend. Je hoorde Lois Lane en My Best Friend was volgens mij een van hun eerste hitjes, als ik me goed herinner. Hij komt ook van een hele oude verzamel CD af. Die heb ik ooit nog eens gekocht in een videotheek. Daar kon je vroeger eerst CD's huren en deze kon je later ook kopen voor 20 gulden. Ja, zo oud is die CD al. Oh, het is even tijd voor, voor de Nederlandse top 40, oftewel Veronica's top 40. We doen vandaag de aflevering van 11 januari 1975 en deze top 40 werd uitgezonden op de Tros Radio Hilversum 3. Op de donderdag van 4 tot 6 uur duurde dat en de presentatie lag in handen van Ferry Maat. Trouwens ook wel leuk, op het lijstje eh, die je kon halen bij de plaathandelaars stonden meestal wel wat advertenties om de boel te bekostigen. En er staat een advertentie onder van het Telstar Feestkraker van het Cocktail Trio. En dat plaatje heet dan En van je hele hola, geef me nog een cola. Ja, het is wel leuk. De publicatie werd verzorgd door Johnny Hoes. Ja, dat weet je eigenlijk wel genoeg. Eh, we gaan maar even een overzichtje geven van de top 40 allereerste nieuwkomers. Op nummer 34 nieuw binnen Ria Valk met De Liefde van de Man gaat door de maag. Op 31 nieuw binnen Sugar Candy Kisses van Mac en Katie Kassoen waren broer en zus. I Use the Soap van Houston. Ze komt nieuw binnen op nummer 30 met stip. Marietje van Hydra komt nieuw binnen op 20. Oh nee, 28 ook met stip. En uh, Malle Babbe van Rob de Nijs, later toch wel een klassieketje geworden, komt nieuw binnen op nummer 22. En de hoogste nieuwkomer is Avec moi, ce soir la voulez-vous coucher avec moi? Uh, nee, is van Label hoor. Ja, staat er hier heel raar. Staat er. Het was de X-alarmschijf en hij komt nieuw binnen op 18, zoals gezegd. We gaan naar de top 11 toe. George Harrison met Ding Dong van 23 naar 11 in de tweede week. X-alarmschijf van eh, Billy White, oh, eh, drie weken genoteerd. Het staat hier wel heel raar afgedrukt. You're the first, you're the last, you're my everything. Gaat van 12 naar 10. Van 4 naar 9 gezakt. Long Tall Glasses van Leo Sayer in de achtste week. Ex-alarmschijf van Batsman Turn Overdrive. You Ain't Seen Nothing Yet. Zes weken genoteerd. Gaat terug van 5 naar 8. Lady of the Night van Donna Summer. Vier weken genoteerd voor deze dame. Gaat van 9 naar 7. En Nana Mouskouri, drie weken genoteerd. De Three Bells gaat van 7 naar 6. De jongens van Queen met Killer Queen gaan van 8 naar 5 in de vierde week. En de Rubettes met de Jukebox Jive. Zij stijgen door van 6 naar 4 in de vierde week. Percy Sledge met My Special Prayer is op 3 blijven staan. Lonely This Christmas gaat van de nummer 1 positie af. Ze zakken naar nummer 2 plaatje komt natuurlijk van Mut en staat 6 weken genoteerd. En de nieuwe nummer 1 is een ex-alarmschijf, staat 5 weken genoteerd. En is afkomstig van Billy Swan. En het is allemaal getiteld I Can Help. afwasshow meer muziek. de nummer 1 hit van 11 januari 1975 van Billy Swan met I Can Help was het The Hurt uit de 60s met From the World. Ja, een beetje een komiale plaat. Het is tijd geworden in de show. We hebben allemaal itempjes achter elkaar. We zijn lekker snel vandaag, Els. Eh, twee luiken, hè? Ja, nou, ik heb twee plaatjes opgezocht van de Hollies. Eentje uit de 60 eh, allebei volgens mij uit de 60 jaren. Je gaat luisteren naar het hele korte nummer Bus Busstop, maar het is wel heel mooi. En daarna het schitterende A Man Without a Heart. Bus stop, wet day, she's there, I say, please share my umbrella. Bus stop, bus go, she stays, love grows. persoonlijk een van de mooiste van de Hollies hoor, Man Without a Heart. En daarvoor was het busstop ook al van de Hollies, want het werd gedraaid in het kader van Het Twee Leuk voor deze week. Eh, welkom in de Show.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 Eh, volgens mij ook al uit de 60s. Raymond Frogat hoorde je hier in de Ava Show. Nou, we hebben eigenlijk nog maar een uh, één of twee plaatjes te gaan. En dan is, zit het er alweer op wat mij betreft. Voor deze zondag, de 11 januari van het jaar 2015. Ah ja, dit is ook zo mooi hè. Dave Barry. We zijn wel erg in de 60s vandaag hoor. Oh, schitterend is dit. If you wait for love. soul it'll van Dave Berry uit de 60s kwam er alweer een einde uit de, eh, aan deze aflevering van de Afwasshow voor zondag 11 januari 2015. Nou, we gaan weer een zware werkweek tegemoet. We hebben het er alleen achter de rug, maar goed, eh, we hebben er nog lol in. <laughs> En daarom doen we het nog maar. Hè. Ik zou zeggen, heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot een andere keer. Dag. shows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Poetekeloeris Afwasshow.